zijn er 300 doden. Hoe betrouwbaar de nieuwe cijfers zijn is onduidelijk. Het merendeel van de slachtoffers bestaat uit vrouwen, kinderen en ouderen. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten zijn ook veel Syrische soldaten omgekomen. Nederlandse bedrijven kunnen volgens minister Ploemen nog niet meteen probleemloos zaken doen met Iran, nu de economische sancties tegen het land zijn opgeheven. Volgens Ploemen duurt het wel even voordat Iran weer is aangesloten op het internationale betalingsverkeer en blijven sommige sancties in stand vanwege mensenrechten schendingen. Ploemen zegt dat Nederland stapsgewijs het contact met Iran zal herstellen. Ze ziet kansen voor Nederlandse bedrijven in de watersector, de landbouw en de olie- en gasindustrie. Bij een aanslag in de Afghaanse stad Jalalabad zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Een zelfmoordterrorist blies zich op in het huis van een stamoudste, maar op dat moment feest werd gevierd, omdat de zoon van de stamoudste was vrijgelaten door de Taliban. De zoon kwam om en zeker 14 mensen raakten gewond. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend. Het dodental van de aanslag in Jakarta afgelopen donderdag is gestegen naar acht. Een Indonesische bankmedewerker overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij de aanslag in het zakendistrict van Jakarta raakten 30 mensen gewond. Vijf van de daders zijn dood. Een Nederlandse VM-medewerker raakte zwaar gewond. Hij is buiten levensgevaar. Bij acties in het hele land zijn twaalf mensen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Het weer, geregeld zon en vooral langs de westkust nog een winterse bui. Het wordt 0 tot 3 graden. De komende dagen blijft het winters met middagtemperaturen rond het vriespunt... en s'nachts 2 tot 8 graden vorst. Dit was het NOS.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 Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no. can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.